Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Bodegraven die vastzit voor het delen van kinderporno... zou ook veel minderjarigen seksueel hebben misbruikt. De man van 37 werd afgelopen zomer opgepakt. Vandaag stond hij voor de rechter. Twee slachtoffers zeggen door hem te zijn misbruikt... maar justitie denkt dat er meer slachtoffers moeten zijn. Er zijn chats gevonden waarin de verdachte zegt dat hij lange tijd jongens en meisjes heeft misbruikt. Mogelijk gebeurde dat toen hij sporttrainer was bij een klimhal in Dordrecht. Daar heeft de man jarenlang gewerkt. De politie roept mensen die de situatie herkennen op om zich te melden. Een Russisch spionageschip dat twee weken geleden datakabels in de Oostzee beschadigde... heeft zich eerder ook verdacht gedragen voor de Nederlandse kust, dat zegt NRC. Volgens deze expert maakte de olietanker een jaar geleden een gekke omweg over de Noordzee... richting een belangrijke internetkabel tussen Europa en Amerika. Als je kijkt naar de route die het schip heeft eh, afgelegd, dan vaart het schip parallel eh, aan de Nederlandse kust. En eh, op een gegeven moment maakt hij een eh, haakse bocht richting de Nederlandse kust tot de datakabel. Daar draait hij overheen en dan draait hij 180 graden en vaart hij weer terug. Dus dat lijkt echt eh, heel specifiek het doel te zijn geweest van dat schip. Meerdere landen zeggen dat Rusland omgebouwde olietankers en visserschepen gebruikt om mee te spioneren. Belangrijke kabels in de Oostzee worden de komende tijd extra in de gaten gehouden. En gemeentemedewerkers sjouwen zich een ongeluk aan alle kerstbomen. Gisteren was Drie Koningen. Voor veel mensen is dat het moment om de boom de deur uit te doen. In Zeeland eh, gaat een deel naar een opvang voor alpaca's. De bomen zijn voor die dieren een lekkere snack, al zijn ze best kieskeurig. De Noordman is favoriet. We krijgen ook wel fijnsparra binnen. Eh, daar rollen ze graag door, maar die eten ze niet. En hoe komt dat? Eh, die, die, die naalden zijn dan te klein of zo? Ik denk, vermoed dat er minder smaak zit aan die naalden. Het zijn vaak ook kleinere naalden. En we krijgen ook wel eens bomen binnen vanuit de grove dennenfamilie. Eh, dat zijn bomen die we niet voeren. Dat, die zijn niet goed voor ze. De takken en stammen blijven over. Die worden versnipperd op de wandelpaden bij de boerderij. Kreeg het weer nog een wisselvallig dagje. Nu is het bijna overal droog, maar later zijn er winterse buien met onweer en hagel. Tussendoor krijg je ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of vijf.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 En ja, dat heb ik ook gedaan, maar nu is het voor iedereen een gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar. Maar dat feestje, daar ga ik nog even naar terug. Want de opening van Cool en de Gang is wel heel toepasselijk. Maar ook Whitney Houston wil de dansvloer op, waarna Celine Dion het wat serieuzer oppakt. Another year has gone by. overcame op het jaar dat komen gaat. De Goo Goo Dolls hopen op betere dagen en David Neal trakteert ons op een brand new day. is een programma boordevol afwisseling. And you ask me what I want this year And I try to make this kind and clear Just a chance that I don't need boxes wrapped in strings and designer love and empty things. Just a chance for me. simple where we could live and something only you can give and that's faith and trust and peace while we're alive and the one poor child who saved this world and there's 10 million more who probably could if we all just stopped and said a prayer Play. Triple Play. Triple Play. New Year's Prayer van Jeff Buckley nodigt luisteraars uit om in het licht te vallen, wat symbool kan staan voor verlichting, zelfontdekking en innerlijke rust. Nora Jones wil vrede en voor Scrawl is het bijna nieuwjaar. grow and daffodils have their fun where the cares of the day seem to slowly fade If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. nieuwjaar is aangebroken. Luister maar naar Pentatonics, Sugarland en Charlie Robinson. Tonight the apple falls in time. We'll sing along with old Lang Syne and throw confetti high up in the space. Tomorrow morning when we wake, this town will be a different place. And the past will wash away like coffee stains. We could be kings of the world on top of the another moment's to come The city's on fire We're holding up lighters away. No regrets on New Year's Day. Morning breaks. Kings of the world. Take my hand. Time for the nation. It's a celebration. Wide open. Catch your breath. City's on fire. Walk this way. hanging around down here Where the holiday lights, they line these streets Where I once loved you and you once loved me I'm sorry, it just gets to me of New Year's aanbevolen. chase myself A ghost went down Camino Espinosa Gonna get me a divorce I'm gonna split with all my money To see that girl who loves a horse It's New Year's Day here on the border And it's always been this way I never do the thing daughter I think I'll stay, it's New Year's Day Well, I met them boys, there are from O'Connor A cowboy like you've never seen They're up for anything you wanna Live on steak and refried beans They bought up half of southern Texas That's why they act the way they do meet me in Laredo. They think they own Laredo too. It's New Year's Day here on the border. And it's always been this way. I never do the things I order. I think I'll stay. It's New Year's Day. got that ring around the collar. Got that ring stuck through her nose. She works there at the Dallas Cowboys. But she's got no in between like all them other boys in dresses. They ain't every cowboy's dream. It's And it's always been this way I never do the things I order I think I'll stay It's New Year's Day It's New Year's Day Here on the border And it's always been this way I never do the things I order I think I'll stay mag natuurlijk niet ontbreken. Tot volgende week. Dag. dreams I see. Het jaar, de wijzers op elkaar. Ik denk dat ik met roken weer stop. De wensen zijn voor later, maar morgen heeft de kater. We hielden dag een feestje in mijn hoofd. Daar denk ik me niet aan, ik laat me lekker gaan.